uur. Citydijkers met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Biden is van plan om volgende week weer campagne te gaan voeren. Daarmee lijkt Biden de berichten te ontkrachten dat hij zich dit weekend zou terugtrekken uit de race om het presidentschap. Zoals Amerikaanse media deze week melden. Biden is momenteel nog aan het herstellen van een coronabesmetting... maar is volgens een arts wel aan de beterende hand. De topman van computerbeveiligingsbedrijf CrowdStrike heeft nogmaals excuses aangeboden voor de wereldwijde computerstoring van gisteren. In een automatische update van de beveiligingssoftware van dat bedrijf zat een fout... waardoor talloze computers niet meer konden worden opgestart. De topman van CrowdStrike belooft binnenkort maatregelen bekend te maken om herhaling te voorkomen. In het Gelderse Giesbeek is een zwemmer overleden in een recreatieplas. De hulpdiensten kregen gisteravond de melding van iemand die op het water van de Latumse plas vermist was geraakt... Duikers van de brandweer probeerden de zwemmer nog te redden, maar de hulp kwam te laat. Voor de kust van Haiti zijn zeker 40 mensen omgekomen bij een brand op een boot. Zo'n 40 anderen zijn gered door de kustwacht. De brand op de boot bij Haiti is waarschijnlijk veroorzaakt door twee vaten met benzine die op de boot ontploften. Een van de Marsrovers van ruimtevaartorganisatie NASA heeft een bijzondere ontdekking gedaan. Toen het wagentje over een paar stenen reed, barstte een daarvan open... en er bleken gele zwavelkristallen in te zitten. Dat gesteente bestaat uit pure zwavel... en kan alleen gevormd worden onder specifieke omstandigheden. Het is nog nooit eerder gevonden op Mars. NASA is dan ook enthousiast over de vondst. Het weer. Vandaag warmt het al snel op. Er is veel zon met weinig wind. En het wordt 27 graden aan de kust tot 33 graden in Limburg... S'avonds is er kans op regen- en onweersbuien.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 Het liedje en het andere melodietje, en het ander liedje, al die brand van het heelal. Dit is ZFM. oppression. Music arms the food of love. Songs to really make you rub and scrub. Pass the dutchie on the left hand side.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 me say listen to the drum and me say listen to the bass. Give me little music, make me wind up me waist. Me say listen to the drum and me say listen to the bass. Give me little music, make me wind up me waist.